het met het NOS-journaal. Cabaretduo Olden Osborne heeft het festival Kamaretten gewonnen. Lise van Olden en Victoria Osborne kregen tijdens de finale... in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam de juryprijs. De jury noemt hen een heel eigen en veelbelovend nieuw damesduo. De publieksprijs en de persoonlijkheidsprijs gingen naar Kiki Schippers uit Den Bosch... Kamaretten is het grootste en oudste cabaretfestival van Nederland. Eerdere winnaars waren onder andere Hans Theeuwen en Theo Maassen. In Amsterdam is een Britse toerist door drugs onwel geworden. Er werd rekening mee gehouden dat hij witte heroïne had gebruikt, maar na onderzoek bleek het om cocaïne te gaan. De Amsterdamse hulpdiensten zijn extra alert, omdat de afgelopen tijd drie toeristen door drugs om het leven zijn gekomen. Zij gebruikten alle drie witte heroïne, terwijl ze waarschijnlijk dachten dat het cocaïne was. Toeristen in Amsterdam worden voor de gevaarlijke drugs gewaarschuwd. Met traangas en rubberkogels zijn in de Egyptische hoofdstad Cairo betogers uiteengedreven. Duizenden mensen protesteerden tegen de uitspraak van een rechtbank eerder vandaag. Die besloot oud-president Mubarak niet te vervolgen voor medeplichtigheid aan moord op demonstranten tijdens de volksopstand in 2011. In de Eredivisie heeft AZ gewonnen van Cambuur. Het werd 2-0 in Leeuwarden. Heracles won uit bij Heerenveen met 1-0. Vitesse Go Ahead Eagles werd 2-2 en FC Utrecht won eenvoudig van NAC Breda. Het werd 5-1. De harde kern van NAC kwam uit protest tegen de slechte resultaten van de club later het stadion in. En ook na afloop was het onrustig. In verband daarmee werd de persconferentie na het duel afgelast. Het weer nog. Vannacht gaat het licht vriezen en er is kans op enkele mistbanken. Overdagperiode met zon, vrijwel overal droog en het wordt 2 tot 6 graden.